Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël heeft het Eurovisie Songfestival. Ze stond ook al weken op nummer 1 bij de boekmakers. En Whalen werd 18e met het nummer Outlaw in hem. Nederland stond nog 13e na de punten van de vakjuries. Maar na het tellen van de televoting zakten we flink weg. Een man met een mes heeft in het centrum van Parijs ingestoken op vijf willekeurige voorbijgangers. Een van de slachtoffers is overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond. De dader is doodgeschoten door de politie. Getuigen zeggen dat de aanvallen afliepen op agenten die op straat stonden. De Franse openbaar aanklager zegt dat de dader volgens getuigen Allahu Akbar riep... en is een onderzoek naar terrorisme gestart. President Macron heeft na het incident gezegd dat Frankrijk niet zal buigen voor vijanden van de vrijheid. De terreurgroep IS claimt de dader als een van zijn strijders. De steekpartij was vlakbij de opera in Parijs. In Barneveld is bij een verkeersongeluk een meisje van 14 omgekomen. Ze zat op de fiets toen ze in botsing kwam met een motor. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen, zegt de politie. De motorrijder raakte licht gewond. En bij een bomaanslag in het noorden van Irak zijn twee Iraakse kiezers en een waarnemer van de verkiezingen gedood. IS heeft de aanslag opgeëist. Eerder leken de parlementsverkiezingen in Irak rustig te zijn verlopen, ondanks dreigementen van de terreurgroep. Als veiligheidsmaatregel mochten in de hoofdstad Bagdad automobilisten de stad niet in. Het weer nog. Vannacht kan er een buitje vallen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het noordoosten zon. Daar wordt het nog maximaal 25 graden. In de middag en de avond kans op buien met hagel, onweer en windstoten. In het zuiden en westen morgen meer wolken en een enkele bui.